Ook kregen ze hun politiepas weer terug en zou hun buitenfunctiestelling zonder financiële gevolgen blijven. De chef van de regionale eenheid Den Haag had de vijf na het incident geschorst. Bicharikis kwam vorig jaar om bij een arrestatie waarbij een omstreden nekklem werd toegepast. Twee van de vijf agenten worden vervolgd. De orkaan Matthew heeft in Haiti veel meer levens geëist dan tot nu toe bekend was. Vooral op het zuidwestelijk Schiereiland heeft de orkaan verwoestingen achtergelaten. In de plaats Les Anglais langs de zuidkust zijn tientallen mensen omgekomen, zeggen de autoriteiten. Het officiële dodental is bijgesteld naar 283 en loopt waarschijnlijk nog verder op. Lokale autoriteiten spreken al over 339 doden. Ook de noordkust van het Schiereiland is zwaar getroffen. In de regionale hoofdstad Jeremie zou 80% van de huizen zijn verwoest. De orkaan had windsnelheden tot 230 km per uur en trekt nu richting het zuidoosten van de Verenigde Staten. De VVD wil de komende vier jaar 10 miljard euro lastenverlichting voor bedrijven en burgers. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de Liberalen. De partij wil ook 1 miljard euro extra investeren in defensie. In het NOS Radio 1-journaal zegt Rutte dat het zijn nieuwe ambitie is dat iedereen gaat ervaren dat het beter gaat met Nederland. In Amsterdam-Zuidoost is gisteravond een man om het leven gekomen bij een woningbrand. De brand woedde in een appartement vlak bij de arena. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar toen de bluswagens waren vertrokken laaide het vuur plotseling weer op. De woning is toen alsnog uitgebrand en de appartementen erboven liepen veel schade op.